Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Ziekenhuizen niet verplichten om dag en nacht specialistische verloskundige zorg paraat te hebben. Er zijn volgens de minister te weinig gynaecologen voor. In 2008 kwam aan het licht dat vrijwel nergens in Europa zoveel baby's rond de bevalling sterven als in Nederland. De stuurgroep Babysterfte kwam daarop met adviezen. Zo zou een bevallende vrouw uiterlijk een kwartier na aankomst in het ziekenhuis moeten worden geholpen. Ziekenhuizen moeten daarom altijd een gespecialiseerde gynaecoloog beschikbaar hebben. De Tweede Kamer wil dat de minister die adviezen overneemt, maar volgens Schippers is dat niet haalbaar. ABN AMRO neemt een afdeling voor zakelijke activiteiten over van de Royal Bank of Scotland. Bij die afdeling voor fusies en overnames, aandelenhandel en emissies werken ongeveer 70 mensen. Veel van hen hebben vroeger al voor ABN AMRO gewerkt. Toen ABN AMRO vijf jaar geleden werd overgenomen door RBS, Santander en Fortis, ging de hele zakenbank naar RBS. ABN AMRO betaalt niets voor de overname. De Britse bank wilde al stoppen met de afdeling en bespaart nu de kosten van onder meer een sociaal plan. Noorse tankopslagbedrijf Oldfjell in de Rotterdamse haven heeft opnieuw de regels overtreden bedrijf stond al onder verscherpt toezicht, na onder meer het verzwijgen vorig jaar van het lekken van meer dan 200 ton zeer brandbaar butaangas.